12 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Er is veel belangstelling voor de failliete sportwinkels Perisport en Actiesport. Volgens de curator zijn ze voor een belangrijk deel winstgevend. Hij verwacht dat volgende week de eerste gesprekken kunnen plaatsvinden met overnamekandidaten. Vanmiddag sprak de rechtbank het faillissement van moederbedrijf USG uit. Perisport en Actiesport hadden veel vestigingen in V&D en Scapino... Toen die laatste twee failliet gingen kwamen de sportwinkels ook in de problemen. ProRail is begonnen met het bergen van de ontspoorde trein bij Dalfsen. Er wordt een noodweg aangelegd om te voorkomen dat de hijskraan wegzakt in de drassige bodem. De eerste wagon kan waarschijnlijk in de loop van de nacht weggetakeld worden. De trein ontspoorde vanmorgen na een aanrijding met een hoogwerker. De machinist kwam daarbij om het leven. De man die vorige week woensdag in Ankara een aanslag pleegde was een Koerdische Turk van 26. DNA-onderzoek heeft een match opgeleverd. Bij de bomaanslag kwamen 29 mensen om het leven. Een dag na de aanslag zei de Turkse premier Davutoglu dat de dader een Syrische strijder was. Artsen moeten stoppen met onderling whatsappen over patiënten. Volgens de autoriteit persoonsgegevens is de chat-app niet veilig genoeg voor gevoelige patiënteninformatie. De artsen maken gebruik van WhatsApp om bijvoorbeeld advies te vragen bij een bepaalde operatie. Artsenkoepel KNMG raadt dat af. De inspectie is een onderzoek gestart naar de zorginstelling van Boeien in Assen. Het is al maanden onrustig en het personeel wil dat de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht opstappen. Van Boeien is een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De vakbonden zeggen dat de angst regeert bij Van Boeien. Medewerkers zijn bang dat de zorg eronder leidt. Het weer. Aan de kust kan nog een winterse bui vallen. De temperatuur daalt vannacht naar min 1 in het oosten tot plus 2 langs zee.